Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Twee Marokkanen en een Tunesiër staan in Keulen vandaag als eerste terecht... vanwege de ongeregeldheden in de nieuwjaarsnacht. Ze worden verdacht van diefstal. Een van de Marokkanen is inmiddels veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk... voor diefstal van een mobieltje. En ook moet hij een boete betalen voor drugsbezit. De Britse presentator Jeremy Clarkson heeft een schikking getroffen met de producer van het autoprogramma Top Gear, die hij vorig jaar een klap gaf. De man krijgt 125.000 euro. Daarmee is een claim wegens mishandeling en racisme van tafel, zo meldt de BBC. Clarkson viel de producer aan toen er na een draaidag geen warme maaltijd was in het hotel. Na het incident stapte hij op bij Top Gear. Patiënten hebben niet genoeg privacy bij de huisartsen, stelt de Consumentenbond na een onderzoek onder ruim 6500 leden. Meer dan de helft zegt mee te kunnen luisteren met de gesprekken tussen patiënten en doktersassistentes. En soms ook met de gesprekken tussen patiënten en de arts. Volgens de Consumentenbond is het probleem vaak dat de wachtkamer en de balie in dezelfde ruimte zijn. In Nepal is een vliegtuigje teruggevonden dat vannacht boven het Himalaya-gebergte verdween. Het toestel is neergestort en geen van de 23 inzittenden heeft het overleefd. Volgens de autoriteiten hing er een dichte mist in het gebied waar het toestel neerstortte. Het Turkse leger heeft bij luchtaanvallen op de terreurbeweging PKK negen mensen gedood. Met helikopters werd vanochtend vroeg een groep Koerdische strijders aangevallen. Het gebeurde bij het stadje Idil, bij de Syrische grens. De strijders trokken toen door een bergachtig gebied richting Idil. Het weer zon, maar ook wat buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het wordt ongeveer 6 graden. Vannacht kan het 3 graden gaan vriezen. Morgen nog een paar buien.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 volgens de ouderwetse beproefde formule... Dat komt omdat dit programma niet helemaal live is, maar van tevoren is opgenomen. Daar zijn we ook nog een keer eerlijk in. En naast mij zit mijn collega Angela Jansen. Goedemiddag luisteraars. Zandvoort streken. Hé, hey, wat gaan we doen vandaag? Eh, nou, we hebben drie hartstikke leuke albums. En eh, we hebben Bob Dylan met Blonde Blanc. Love. Eh, uh, Kessel Cassidy Nou, dat maakt niet uit. Het is uh, Eva die haar mooiste successen. Oftewel haar allermooiste nummers. En verder hebben we een wat actueler album. Vandaag een keer Douwe Bob. Onze, eh, de man die eh, binnenkort Nederland gaat vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival. Douwe Bob dus met zijn album Pass It On. Luister en huiver, leuk dat u er bent. En we gaan van start met Bob Dylan. Jawel. En het eerste nummer heet Rainy Day Women, nummers 12 en 35. trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go <laughs> home. They'll stone you when you're there all alone. Ja, dat is hem dan. Eh, Bob Dylan eh, van het Open eh, Blonde on Blonde. Ja, oké. Nou, dat was vast de volgende, maar dat komt zo. Eh, dat zei ik. Blonde on Blonde. Een album dat uitgebracht werd in 1966. En eh, werd Dylan toen de tijd al niet bepaald in dank afgenomen dat hij elektrisch was gegaan. Want u weet, hij is ooit begonnen natuurlijk als folkzinger. Met slechts één gitaartje en één mondharmonicaatje. Maar eh, na een aantal jaren had Dylan daar schoon genoeg van. En formeerde een elektrische band om zich heen. En alle puristen de folkpuristen, die, die, eh, nou ja, die, die deden hem toen in de ban, zoals dat ja, netjes heet. Goed, uh, van Dylan... toch echt een hele goede band om zich heen Ja, want dat waren dus jongens uit de band, hè? De, de, de beroemde band die later ook zelfstandig hits zou gaan scoren. We gaan lekker door. En uh, ik hoorde al een klein stukje ervan, <laughs> maar dat, geeft, dat geeft wel niet. Douwe Bob Ehm, een album dat vorig jaar uitkwam. En ehm, een jongen die is natuurlijk heel snel... Eh, eh, ontdekt. Is heel snel ook eh, omhoog gerezen. Dit jaar gaat hij Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival. Van Douwe Bob gaan we de titels draaien, titelsong draaien van zijn album. dat vorig jaar uitkwam. En dat heet Pass It On. Hier is Douwe Bob. These are bittersweet days, and it's hard if you don't know, child. These are bittersweet days. As we talk about life, you may think that her love is gone, but you'll find it's still strong See. hem dan, de Bob. Van Jawel. zijn album Pass It On. De man is 23 jaar en hij, uh, eh, in het begin dat ik een pas hoorde, of mensen een pas hoorden, toen eh, hoorden we heel veel invloed van een zeker groepje uit Liverpool. En dat is niet, ehm, niet vreemd als je bedenkt dat zijn vader Simon Postuma is. En Simon Postuma is weer iemand die... Eh, even, wat had ik nou vertellen? Oh ja, dat is iemand die dus ehm, deel uitmaakte van het beroemde psychedelische duo Simon en Marijke in de jaren 60. Zo'n duo wat eh, nauw betrokken was bij de Beatles. Ze hebben onder andere een van de panden van de Beatles een grote wandschildering opgemaakt. En ook de, de Rolls Royce van John Lennon werd door, door dit duo ehm, beschilderd. Later zijn ze nog een band begonnen zelfs in, eh, onder de naam The Fool. Ja, klopt. Ja, klopt dat, kwam ik net tegen, ja. Ja, ja, dat wist ik toevallig nog dit. Ja, uh, ja oh, Bob, eh, ja. We weten het misschien allemaal nog. Eh, in 2012, augustus, won hij de eerste editie van de door Giel Belen bedachte Talentenjacht op televisie. De beste singer-songwriter van Nederland. En we hebben het al een keer gezegd. Dit jaar gaat hij ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En eh, hij werd geboren op uh, eh, 12 december 1992. En eh, in Amsterdam. En Ruud zei het al even. Hij is de zoon van Simon Postuma, bekend van de ontwerpersgroep De Vol. Goed, en dan gaan wij verder naar een dame die helaas veel te vroeg overleden is. Eva Cassidy, een fantastische vrouw, een fantastische zangeres... die ehm, bepaalde stukken zodanig wist te coveren dat ze mooier waren dan het origineel. We gaan eh, een nummer van haar draaien. Een eh, nummer natuurlijk origineel bekend van de police. En eh, nu in de uitvoering van Eva Cassidy, Take My Breath Away. Sometimes it amazes me how strong the power seems gentle. you My Breath Away. Prachtig liedje van eh, Eva Cassidy. Fantastische zangeres overigens. Eh, helaas veel te vroeg overleden. en, uh, ja. En ik, maak natuurlijk weer een onvergetelijke fout. Want ik zei dat het van de police was. Heeft het niets mee te maken. Het, het, is een totaal ander liedje. Tot, Take My Breath Away. Maar wel heel mooi gezongen. Vertel. Ja, nou ja, ik kwam het een en ander over haar tegen. geboren in Washington, D.C. Oswald de Hoofdstad. Eh, op 2 februari 1963 en overleed in Bowie, Maryland op 2 november 1996. En toen was ze pas 33 jaar. Veel te jong dus, dus. echt veel te jong. En eh, ja, eh, ze werd eigenlijk pas na haar dood erkend. Als zijnde toch wel een hele fantastische zangeres. En eh, wat ik zo over de tegenkom is dat ze eh, ja, eh, niet bepaald bekend stond om haar elegantie in kledingstijl. En ook dat ze heel koppig en standvastig was waar het haar muzikale voorkeur betrof. Dus, en er waren nogal wat platenmaatschappijen die haar links liet vanwege, liggen, vanwege die koppigheid. Ja, maar ja. Goede, goede artiesten zijn koppig, zeg ik altijd maar. Bob Dylan ging ook op een gegeven moment ook zijn eigen weg... nadat hij zat was om alleen met een gitaartje... en de mondharmonica uh, folkgerichte liedjes. Hij wilde, hij wilde meer, hij wilde zich uh, ja, uitbreiden, hij wilde zich ontwikkelen. En dat deed hij door op een gegeven moment gewoon lekker met een elektrische band... aan de gang te gaan. En toen werd hij dus nou ja, verguisd door alle um, <clears throat> door alle folkpuristen, zal ik maar zeggen. Maar goed, we hebben er wel een mooie, paar mooie albums aan overgehouden. En een van zijn topalbums, vind ik persoonlijk, hebben we nu onder andere. We gaan terug naar het jaar 1966. Het prachtige album Blonde on Blonde. En daarvan gaan we draaien. Pledging My Time. Ah. got a poison headache, but I feel alright. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Well, the hobo got too high, and it came to me naturally. He stole my baby and he wanted to steal me. And I'm pledging my time to you, hoping you come through too. Won't you come with me, baby? I'll take you where you wanna go. And if it don't work out, you'll be the first to know. I'm pledging my time to you, hoping you come through too. I can hardly breathe. Everybody's gone but me and you. And I can't be the last to leave. I'm pledging my time to you. Hoping you come through too. Somebody got lucky, but it was an accident. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. het blijft een fantastisch album. Dit eh, Blonde on Blonde van Bob Dylan. Een geweldige plaat die eh, ook hoog eh, hoge ogen gooide in die tijd. En ja, hij had er een hele schare nieuwe fans bij. Natuurlijk doordat hij gewoon nu echt popmuziek aan het maken was. Ja. Bob, Dylan, Bob Dylan dus, geboren als Robert Zimmerman. Een ehm, zeer gemixte uh, eh, oude Fatty. Maar dat kijken we straks nog even naar. Dat hoort u straks nog van ons. U luistert naar de vinyljaren CFM Zandvoort. En we zijn, dit is een van tevoren opgenomen programma. Vandaar dat we terug zijn gevallen op onze oude formule van drie albums. En geen vinyl 50. Dat komt eh, binnenkort weer als we weer live gaan. En dat gebeurt over een aantal weken. Eh, Bob Dylan. We gaan van Bob, de ene Bob, gaan we naar de andere Bob. Van Bob Dylan naar de oude Bob. En Douwe Bob Postuma heet hij officieel geboren in 1992. En uh, zijn album Pass It On, oftewel Pass It On. En hoe heet het volgende liedje, Angela? Can't Slow Down. Goed zo. Dat doen we. Bob Postuma, zo heet de man officieel. En het liedje dat heet Can't Slow Down. Of eh, ja, je kan het ook op zijn Amerikaans zeggen Can't Slow Down. Want dat doen ze, dat keurige Engels, dat eh, past niet meer zo. Douwe Bob dus, eh, nog geboren in 1992 en in Amsterdam. En natuurlijk een van de Nederlandse toppers op dit moment. Ja, niet dat hij deel uitmaakt van de toppers, maar het is een van de topartiesten <laughs> in, in Nederland. En dus binnenkort ook Nederland eh, vertegenwoordigen bij het Eurovision Song Contest. Het zal mij benieuwen met wat voor liedje die komt. We gaan weer naar die prachtige zangeres. Nou, ik hoop eigenlijk dat die Anouk eh, de eigen wijsheid een beetje overneemt. Ja, dat zou heel goed zijn. <laughs> we gaan, uh, wou ik zeggen, we gaan door naar die prachtige zangeres Eva Cassidy. Prachtige zangeres werkelijk waar. En ehm, nou, vertel jij eens even, wat gaan we draaien van deze prachtige dame? nou, voor zover ik weet is dit dus een van haar eh, bekendere covers. En het is een cover van eh, Paul Simon's Cathy Song. Eva Cassidy. stopping Ja, wat een ongelooflijke mooie stem heeft eh, deze dame. Eva Cassidy en het nummer dat heet Cathy's Song. En dat werd oorspronkelijk geschreven eh, door Paul Simon. En eh, nou ja, dan is het maar weer terug naar het jaar 1966. Het album Blonde on Blonde van Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman. En, jij had ook nog gelezen dat hij een... een een Hebreeuwse naam had, Ja, ja, ja. <laughs> oh, dat lijkt me fijn. Ja. Je hoort bedankt. Ja, dat weet ik. Eh, Dylan werd geboren als Robert Allen Zimmerman in het St. Mary's Hospital in Duluth, Minnesota. 24 eh, mei 1941. En eh, vier dagen later werd hij naar Joods gebruik besneden en kreeg hij zijn Joodse naam... <coughs> Shabtai Shizel bin Ephraim. Zo. Nou, dat klinkt heel aardig. <laughs> ja, en eh, grootouders van vaderskant eh, waren aan het eh, eind van de 19e eeuw, dus eind 1800, uit Trabzon in het huidige Turkije naar Odessa in de Oekraïne verhuisd. Maar moesten in 1905 vluchten voor de pogroms van de tsaar en via de Oekraïne kwamen ze uiteindelijk terecht eh, eh, in Amerika. Goed, zijn album Blonde on Blonde. En daarvan gaan wij het prachtige liedje... <laughs> Visions of Johanna. Johanna. Oh ja, die is mooi. Prachtig. Bob Dylan. Ain't it just like the night play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Late flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain. Spades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them that's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. Where these visions of Johanna have not taken my place. our little boy lost. He takes himself so seriously. He breaks of his misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. you gotta let it go. To be so useless and all. Muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on visions of Johanna. They'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial voices echo, this is words. Salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze. When the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache. say, jeez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. Saying, Name me someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man? And she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode. Where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes everything's been returned which was old on the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonicas play the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remains. Ja, prachtig nummer Visions of Joanna. En dat allemaal van het prachtige album Blonde on Blonde van Bob Dylan uit 1966. Ja. We gaan eh, door naar het jaar 2015, want eh, we springen van de hak op de tak. Of misschien is het ook zelfs wel 2014. Wil ik afwezen. In ieder geval, dit is nog steeds de vinyljaren. En wij draaien mooie klassieke classic albums. Eh, vandaag dus Douwe Bob en Eva Cassidy. En net hoorde u Bob Dylan. Nu weer Douwe Bob. Ja. Nou ja, wat moet ik verder nog over de man vertellen? We gaan gewoon naar zijn muziek luisteren. Dat lijkt heel me heel verstandig. Ja. ja. Nummer uit. Take it all. He rings the doorbell, it's been too. ik het al van uh, Douwe Bob Postuma. Dus eh, zoon van Simon Postuma, die ooit deel uitmaakte van het beroemde ontwerpersduo De Fool samen met uh, Marijke. En ehm, dat was ook weer zeer nauw verbonden met de Beatles. Want zij hebben onder andere wat ontwerpdingen gedaan voor de Beatles. Onder andere een pand beschilderd, de, de Apple Boutique in Londen. En ook de toenmalige Rolls van John Lennon werd door het stel eh, bewerkt. Nou, dat had ik u al verteld, maar goed, dan weet u het nog maar een keer. Douwe Bob en van Douwe Bob lekker gauw naar Eva Cassidy, want ik vind dat ook een heerlijke zangeres. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed, eh, vertel. Ja, wat, ah, wat zal ik doen? Zal ik eerst een liedje draaien en dan wat over te vertellen? Doe eerst maar een liedje. Vind ik een heel goed plan. Oké, dan nou gaan we van het eh, album Somber ja. <laughs> Gaan we het gelijknamige eh, nummer draaien en horen. Songbird, Eva Cassidy. The sun will be shining. fantastische zangeres is dat mensen? Jammer dat hij eh, zo jong overleden is. <clears throat> Prachtig liedje. Songbird. En het is natuurlijk oorspronkelijk van Fleetwood Mac dit. Maar nou, ik denk als je deze hoort hebt, dan wil je die van Fleetwood Mac niet meer horen. Toch? Nee, maar zo heeft ze wel meer eh, covers opgenomen waarvan ik denk van... Oeh, ze zingt ze echt beter dan, dan de origineel. Sommige ook niet. Maar ze maakte er in ieder geval eh, elke keer wel haar eigen ding van. En dat is ook te waarderen. <clears throat> Gezondheid. Ja, moest even. <laughs> Kriebelhoesje. Knippen we eruit. Ehm, we gaan door met Bob Dylan. Uit het eh, fantastische jaar 1966. Toen ik 18 jaar oud was. Oh, ongeveer. Nou moest het nog worden. 18 jaar oud. Nee, oh. was ik. Ja, 1966 was ik 18. Weet je de maand nog? Hè? ja, <laughs> nou... Dus, dus, toen kwam ik nog niet eens eh, uit de achtertuin vandaan. Nee, nou ik wel. Goed, ehm, wat wou ik zeggen? Oh ja, we gaan naar Bob, Dylan. Het album Blonde oh, oh, oh, on Blonde. Ja, oké. En daarvan? One of us must know. Ah. treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. saw you say goodbye to your friend and smile. I thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I could hear. I didn't realize how young. started snowing. just kidding me. You weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. we're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Een van ons tweeën zal het wel weten, zegt eh, Bob Dylan. Of, oh, One of us must know. En zijn we alweer gekomen aan het eh, einde van het eerste uur uh, vinyljaren, eh, dames en heren. Ja, die moet eventjes uit, dus gewoon, dat kan allemaal niet. Knippen we er ook uit. Zo is dat. Het was het eerste uur. Wij gaan naar het nieuws en het weer van drie uur. En wij zien u straks aan de andere kant van het nieuws weer terug.